uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie zegt dat er een paar jaar geleden ten onrechte geen DNA is afgenomen bij Bart van U, de verdachte in de zaak Els Borst. Als dat wel was gebeurd, was justitie na de dood van Borst eerder bij hem uitgekomen. Van U werd in 2012 veroordeeld voor verboden wapenbezit en had toen DNA-materiaal moeten afstaan, maar heeft nooit een oproep gekregen, zegt het Openbaar Ministerie. In New York geldt een algeheel rijverbod vanwege de sneeuwstorm die wordt verwacht. Niemand mag de weg op, ook het openbaar vervoer niet. Het is de eerste keer dat het openbaar vervoer in New York stil komt te liggen als gevolg van sneeuw. Overtreders riskeren een boete van 300 dollar. Het verbod geldt niet voor de hulpdiensten. Enkele tientallen mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de film Michiel de Ruiter. Die ging gisteravond in première in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. De actiegroep vindt dat Michiel de Ruiter veel te positief vanaf komt in de film. Ze noemen hem een koloniale zeeschurk. Een groep van zo'n 15 oud-mariniers hield in de buurt een tegendemonstratie om het op te nemen voor de Ruiter. Tussen een confrontatie tussen de twee groepen kwam het niet. De Argentijnse president Kirchner wil de inlichtingendiensten in het land opheffen. Ze reageert daarmee op de dood van de openbaar aanklager Nisman... een dag voordat hij een vernietigend rapport over de regering zou publiceren. Kirchner schreef vorige week dat de moord op Nisman... een samenzwering van de inlichtingendiensten is. Op de Australian Open is Rafael Nadal uitgeschakeld. De als derde geplaatste Spaanse tennisser was in de kwartfinale kansloos tegen de Tsjech Thomas Berdych. Hij verloor in drie sets. Bij de vrouwen zijn al twee kwartfinales gespeeld. De Russinnen Makarova en Sharapova wonnen beide hun wedstrijd. Het weer dan, er kan een bui vallen. Landinwaarts is het 0 tot 2 graden. Er is kans op gladheid. Aan zee is het 4 graden. Overdag is er af en toe zon en een enkele bui. En dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file bij Muiden 2 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel 3. A7 Hoorn richting Zaandam bij de afrit Weidewormer 2. A12 Den Haag richting Utrecht bij knooppunt Oude Rijn 2. En A27 Breda Utrecht bij Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.